Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In Colombia is een van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dario Antonio Usuga. Bij de politieactie werden 500 mensen ingezet. De Colombiaanse president noemt zijn arrestatie de grootste klap die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Volgens hem is dit alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Uzuga was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich wereldkampioen blijven noemen. Hij versloeg in de Gelredome in Arnhem zijn rivaal Jamal Ben Sadiq. Die moest de wedstrijd vroegtijdig staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakt ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regisseur Joel Sousa heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Sousa zegt dat hij kapot is door het verlies van zijn collega. De regisseur vertelde niet wat er gebeurd is op de set... maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. De cameravrouw werd dodelijk geraakt door een kogel uit het wapen van acteur Alec Baldwin. Die wist niet dat het pistool geladen was. Sousa zelf raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. En Max Verstappen start vanavond vanaf de eerste plek op het circuit van Austin. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten noteerde de coureur de snelste tijd. Hij wist zijn concurrent Hamilton met relatief ruime voorsprong achter zich te laten. Die start op plek 2. Perez rijdt weg vanaf de derde plek.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 er wij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe zijn we hier beland? Oeh, oeh. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij niet zo goed? Oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, roaring just where you're blowing.